Bij de ceremonie waren voorzitter Barroso van de Europese Commissie, de Zweedse premier Reinfeldt en voorzitter Buzek van het Europees Parlement aanwezig. Het verdrag kan van kracht worden als alle 27 EU-landen het hebben geratificeerd. Alleen de Tsjechische president Klaus moet dat nog doen. Hij wil een voetnoot bij het verdrag waarin staat dat het handvest voor de grondrechten... waarin de rechten van de Europese burgers zijn vastgelegd... niet in alle opzichten voor Tsjechië geldt. Klaus is bang dat anders nabestaanden van Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog zijn verdreven... vroegere bezittingen opeisen. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft zijn afschuw uitgesproken over het doodvonnis tegen een Iraanse demonstrant. De 37-jarige man werd in augustus aangehouden tijdens de massademonstraties tegen de omstreden herverkiezing van president Ahmadinejad. Het doodvonnis werd donderdag gemeld door websites van de oppositie. De Iraanse regering heeft het niet bevestigd. De Nederlandse regering zegt dat een doodvonnis absoluut niet thuis hoort in een moderne samenleving. PVV-leider Wilders nodigt FNV-voorzitter Jongerius komende week uit voor een gesprek. Hij reageert daarmee op uitspraken van Jongerius in de Volkskrant. Daarin zegt ze dat ze met de PVV wil praten over mogelijke samenwerking in de strijd voor een goede AOW-regeling. Jongerius noemt de FNV een neutrale belangenclub die zaken doet met de duvel en zijn oude moer. Wilders had al gezegd dat hij erover denkt zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Het Nederlands voetbalelftal heeft in Sydney gelijk gespeeld tegen Australië. In het Sydney voetbalstadium wisten beide teams niet te scoren. Het bleef 0-0. Nederland en Australië hebben zich beide geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Zuid-Afrika. Het weer in het noorden en oosten bewolkt en soms druilerig.